Ja. Dit Radio 501. Is Radio 501. 501. Dit is donderslag op donderdag bij Helder Hemel. Het is vandaag 24 oktober 2013. Dit is aflevering 184 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. We zijn weer. Hartelijk welkom. Dit is weer een gloednieuwe donderslag. En ik ben vanmiddag bij jullie van thee tot bier. Iedere week is het eh, overdag kort al licht. Dat hebben jullie al ondervonden, denk ik. Maar het blijft nog wel even daglicht tot bieruur vandaag. Dus vandaag kun je ook allemaal weer zien wat je hoort. Laten we eens kijken wat we vandaag hebben in donderslag. Natuurlijk heb ik vlak voor bier een concertagenda. En in deze donderslag ook voor jullie weer een nieuwe eh, muziek. En dan ook eh, dat weer vers van de platenpers. En vandaag ook weer een nieuwe donderdisc. En die komt in de tweede uur van Donderslag langs. En die heb je in het eerste uur, in het openingsuur van deze Radio 5 Leen Daverende Donderdag al horen langskomen. Om ongeveer tien over twee, dan ga ik weer bellen met de Ricard. En dan komt dan weer aan de telefoon. En dan gaat hij wat hints en tips geven over zijn fabuleuze platenkeuze. En die hoor je dan straks om half bier in de tweede uur van Donderslag. En ook Theo Friet, zonder hem kunnen we niet. En hij is met de nieuwe Blabla blog om half drie. En ook deze week gaat er op internet weer een hardnekkig rug rond. Theo schijnt kruipend over de strand te gaan op zoek naar het dopje van het waterdichte hoesje van zijn boot. Nou ja, het is een gerucht hè. En hoe het precies allemaal in elkaar eh, steekt, dat hoor je straks om half drie. Want dan gaat Theo het jullie allemaal uitgebreid vertellen. Dat hoop ik dan maar. Eh, je kunt me e-mailen. Stuur je e-mail naar rogier.radio501.nl Achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. Dan ga ervoor naar rvd501.wordpress.com Op Facebook ben ik ook te vinden onder de naam rvd501. En op Twitter met dezelfde naam rvd501. Zo, en dan is het nu tijd voor de eerste plaat van Donderslag. En dat is de donderdisc van vorige week. En die heet All I Do van Co Ali. Hey, die van dit veld, die deed best wel lekkere muziek. Call my name Trisha Wolf, with your got with your troncas. One of these days I'm gonna sit on it. All that I do, I do love, yeah. All that I do, I do yeah. All that I do, I do love. Do it like I got a feeling. I got a feeling. I'm in the city of a girl's best friend. When the world surrounding me, is mostly run by men, but. We're taking over. Plans are feeling lucky, so no need for a rabbit's foot or four leaf clover. Two of my peeps, don't get caught up in the hustle. Find a way to shine and delay today's struggle. Compressed carbon, it's like vorige week Coeli. All I Do. En eh, we gaan eh, terug naar Horen toe. Niet, want ik kwam uit België. En we gaan terug naar Horen hier in Nederland. daar komt de band vandaan. Die heet Beans and Fatback. En dit is van een eerste album. En eh, een tweede album. Die komt er binnenkort aan. Die gaat binnenkort draaien. En dit is All I Think About You. Beans and Fatback. 4 o'clock in the morning. my mind to rest. I ain't slept for ages. Feels like I'm slowly losing it. See, all I do is wonder where you are and who you're with. And why you left me in the first place. You should be here beside. describe this feeling. luisteraars, het is even na tweeën en eh, we zitten in de herfstvakantie. En uh, Rob hij is toch bereid gevonden om een fabuleuze platenkeuze te doen. En die is nu aan de telefoon voor wat tips en hints. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, herfstvakantie hè? En eh, ja. bokbier dat kan tot en met november een beetje gekocht worden. Dan is bokbiertijd. Dus ik er nog middenin, heb ik begrepen. Ja, en ik, ik, wat, wat ik dus ook niet wist, dat je bokbier kunt bewaren dat klopt, ja. Dus je kunt hem gewoon in de, in de kelder eh, leggen en dan eh, over twee jaar herontdekken. En sommige bokbieren zijn dan lekkerder. Maar ik, volgens mij de meeste niet. Maar... Dus er staat op je flesje, als het goed is, staat een houdbaarheidsdatum. Die is meestal iets eh, van twee jaar. Bijvoorbeeld een bokbier van 10%. Ik heb er eentje hier, ik zal geen namen noemen. Maar die is goed tot 2022. En die schijnt dan net zo lekker te gaan smaken als dat met port gebeurt als je lang laat staan. Ja, dat zijn waarschijnlijk doorgistende bokbieren. Ja, omdat het een hoog eh, percentage hebt en die, eh, die blijven doorgisten op de fles. Ja. En dan gaan ze steeds lekkerder smaken. Ja, maar volgens mij voor de Amstels en de Heineken eh, kan je, die kun je volgens mij beter niet bewaren. Nou ja, binnen de eh, tijd dan, hè? Ja, maar die, gaan... Die, kijk, je kunt ze wel drinken, maar ze verliezen smaak, hè, na die tijd. Nou, dat, dat, eh, daar zijn de meningen over verdeeld. Nou, de smaak verandert, ja. Dus eh, sommigen vinden hem beter worden, anderen vinden hem slechter Ja, de smaak verandert sowieso, dat klopt. Maar, goed, dat kunnen ze straks allemaal lezen op jouw weblog. nee, want die doen niet mee. Ik doe alleen bokbieren van dit jaar, geen oude. Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, alle bokbieren van dit jaar die kunnen ze straks volgen op je weblog. Maar zover ben je er niet. Je bent nog druk bezig steeds met... Eh, je zit nou toch geen bokbier te drinken? Nee, nu is koffie, maar... Ehm, Oké. Ik, eh, ik ben wel in test. Dat is goed. Een permanent phase of testing. Oké, nou dat is dan uh, het eh, bokbiergedeelte. Dan gaan we het nu hebben over de fabuleuze platenkeuze. Want daar bel ik je natuurlijk voor. Wat tips en ins dat de mensen even kunnen googlen en kunnen raden wat jij hebt gekozen. Ja, dat, eh, wordt, dat wordt een beetje lastig dit keer. Vertel. Um, omdat ik het allemaal niet zo goed kan uitspreken. Oh, heb je weer zandplaat? <laughs> Het is, het weer zover. Ik heb er weer een die fonetisch niet helemaal meewerkt. Oh, dat lekker. Ja. Dus wat zal ik erover vertellen? Uit Zweden. Oh, het komt wel uit Zweden, dus het is een beetje smeur. Dus, uh, ja, er komt ook een björn in voor. Dus... Een björn? Eh, en, wat grappig, er zitten zelfs twee björns in. En de ene, oh nee, de producer is een björn met uh, En de andere is een björn zonder umlaut. En een, een, zekere John doet er ook nog mee, maar ook zonder umlaut. Ik weet, dus ja, het zal wel eens weten. John? Hè? John? Wat zeg je nou? John. Zeg zegt me niks, man. Ja, je leest John, maar omdat het Zweeds is, zal het wel Jun zeggen. Ah, oh, op die manier. Peter, Jun en Jun. Ja? Nou, die spelen niet mee hoor, die hebben geproduceerd. Oké. Nou, dan... Ja, ik kan er ook niet zoveel van maken, want als ik zeg hoe die heet, dan weet je hoe die heet. Ja, dat is meestal zo, hè? Ja. Nou, ehm, dan gaan we maar even een plaatje draaien. En dan hoor ik straks om half bier allemaal. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik heb er niet zoveel tijd voor om het allemaal uit te zoeken. Eh, want ik ben met het programma bezig natuurlijk. Maar, uh, ik vertel het je ja, straks zal De luisteraars die kunnen tijdens het luisteren lekker eh, gaan googlen. Want dan hebben ze lekkere ontspanningen naast. Dus dat moet allemaal lukken. Goed zo. moet luisteren. Ik heb vorige week heb ik Ben Taylor gedraaid. het nieuwe album. Listening ja, daar heb ik toch weer een plaatje voor uitgezocht. En dat nummer is heel toepasselijk. Het gaat over zijn land waar hij woont. En dat is Amerika. En het nummer heet ook America. Oh, dat is makkelijk te onthouden. Oké, spreek je straks. Hoi. America, how can we believe it after what we've been through? as pretty as a dream, the most amazing girl I've ever seen. But not just did she look good, she made you free. She said, You belong to me, and I won't see your spirit in shackles. The snake makes apple wine for the paradise fair, and Eden bats the lashes of her eyes and lets her hair down. The dancing feels so fine, don't wanna go nowhere, but she gets thirsty for apple wine sometimes America. How can we believe it after what we've been through? America? We can keep on dreaming, but there's so much, there's so much to do. So much to do. took up with a white man who seemed to have no feelings. He just couldn't get it right, man. Kept killing and stealing, and he moved all of tribesmen to lives with lower ceilings where the stories weren't needed. The forgotten wise made his fools king, he made himself God. Traded guns and lives and drugs and cod. His wealth grew greater, he never learned to sing, but he always was a rather good sailor. Hey, yeah, America. How can we believe it after what we've been through? America. Yeah, we can keep believing, but there's so much to lose. America. How can we believe it after what we've been through? Uh, really treat her right. She cried and cried and tried to make him see the light. He only lied and always had to pick a fight. He spends most of his time abroad nowadays, so now she's mine and I'ma get her back on track. I drawn the line and I'm not looking back because it's long past time. And even if she's been through hell with scars and lines, she's still so fine. through America. We can keep believing, but there's so much to lose. America. How can we believe it after what we've been through? America. Taylor. Straks in het tweede uur draai ik nog een nummer van zijn nieuwste eh, cd. En die heet Listening. Ben Taylor is de zoon van James Taylor en Carly Simon. En Carly Simon zingt ook op dit album mee. Samen met zijn zus. Die doet ook mee in de backing vocals. Nu gaan we naar 2009. En dan komen we bij John Allen. En het is van zijn eerste cd Dead Man's Suit. worden. Dat eh, merken we, want buiten eh, gaan er allerlei eh, stofzuigers van de gemeente door de straat. En bladblazers. En ik weet niet of dat te horen is in de uitzending. Ik hoop het niet. Maar ze zijn druk bezig om alle bladeren die gevallen zijn weg te halen. Nou, dan kunnen wij straks weer ruim om de studio heen lopen. Grapes on the Vine heet dit nummer. Samen met Lil Wayne is dit Betty Wright en The Roots. and my mama told me do me and stay away from that fruit tree because grapes on the vine, grapes on the vine, always makes me cry. Grapes on the vine, grapes on the vine, always makes me cry. Bittersweet wine. You Right. Ja, en eh, we gaan even naar 2013. Daar is weer een nieuwe plaat uitgekomen. En die is van Steven Schil. En die hoor je al regelmatig bij ons in de show. Of terwijl bij Radio 501. En hij komt binnenkort met een nieuwe cd op de markt. En van dit, deze cd heeft hij een single getrokken. En die heet I Want You So Bad. En het klinkt niet meer helemaal erg bluesrockachtig. Het is een beetje poppy geworden. We gaan naar luisteren. Stefan Schil, I Want You So Bad. Ready, Stefan? Here we go. I, uh, Do you remember, baby, when I start moving near? You said that everything was right on time. You never hesitated, nor became isolated, screaming that everything was fine, fine, fine. Yeah. wanna Van Cleo Verriet. Blablablog.nl, 24 oktober 2013. One to go. Toen de verkoper zonder met zijn ogen te knipperen een iPhone in een bak water pleurde, was ik verkocht. Zo'n waterdicht hoesje van Lifeproof moest ik ook hebben. Nadat hij me de prijs vertelde, probeerde ik ook heel stoer niet met mijn ogen te knipperen. Ik moet eerlijk zeggen dat dat wel wat moeite kostte. Met een tientje beurskorting kwam het hoesje toch nog op 70 euro. Zuinig op zijn dus. Misschien maar niet meenemen naar de boot of het strand, schoot Domme heen. Maar dat is natuurlijk onzin, want daar kocht ik hem nu juist voor. Met de Liveproof kan ik zelfs onder water filmen. Hoe leuk is dat? De verkoper legt me uit hoe het allemaal werkt. Zo gaat hij open, zo gaat de telefoon erin en zo gaat hij dicht. Toen kwam het. Je moet heel erg zuinig zijn met dit dopje dat de koptelefoonaansluiting afsluit. Als je dat kwijt bent, is het bijna onmogelijk om een nieuwe te krijgen. Er zit wel een extra exemplaar in de doos, maar dan heb je er dus toch nog maar twee. Als iemand zoiets zegt, word ik heel erg nerveus. Ik zie mezelf al op handen en voeten over het strand kruipen, op zoek naar dat dopje. Hoe zorg ik er in gods hemelsnaam voor dat ik die niet kwijtraak? Ik heb er maar twee. In de handleiding lees ik dat je dopje er altijd uit moet draaien voordat je de iPhone eruit haalt. Het zal wel zijn om de drukker af te halen. Wat vreselijk, zoveel kans om mijn dopje kwijt te raken. Dus dat niet met een draadje vast kunnen zetten of zo. Naast de handleiding tref ik in het doosje verder nog een waterdicht verlengkabeltje voor de koptelefoon aan, waaraan het beruchte reservedopje zit vastgeklikt. Dat is mooi gedaan, die raak ik lekker niet zo snel kwijt. Ik voel me enigszins gerustgesteld. Het kabeltje laat ik voor nu nog even in een doos zitten, want eerst moet het hoesje getest worden op waterdichtheid. Een uur in een bak water, zegt de handleiding omdat de poets vandaag zou komen, ruim ik ondertussen nog snel even het huis op. Flessen naar de glasbak, computeropladers in de kast, iPads onder de bankleuning, paperassen van tafel en als laatste het oud papier naar de papierbak. Ik gis nog snel wat rondslingerend papier mee. Oude tv-gids, betaalde rekeningen. Ach, die doos van dat nieuwe iPhone-hoesje kan toch ook wel weg? Een uur later ben ik op zoek naar dat waterdicht verlengkabeltje met reservetopje. Damn! One down, one to go. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. We gaan nu naar Mike Cavanaugh luisteren en dat is van zijn laatste album. Dit heet Lovely Lonely. Not Lovely Lonely Place. Ja, er staat nog meer. En er staat tussen haakjes achter Not Muddy. Mike Cavanaugh. Oh, love in this lonely place. I will search for joy in your lonely face. A man once told me, don't make all the same mistakes. Keep a good good head on your shoulders and firm belt on your waist. And always fight for love in this lonely place. find the sun on this rainy day. I will love someone in this empty space. Quietly turning the back door key.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 Pepper's Lonely Hearts Club Band uit 1967. En het is de geremasterde versie uit 2009. This is Radio 501, your number one station. number one station. We gaan naar de groep Fun. En Fun die heeft een, nummer op eh, de plaat gezet. En het heet Carry On. Well, I woke up to the sound of silence. The cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the 4th of July. You swore and said, We are not, we are not shining stars. This I know, I never said we are. Though I've never been through hell like that, I've closed enough windows to know you can never look back. If you're lost and alone, or you're sinking like a stone. Carry on. May your past be the sound of your feet upon the ground. Carry on. Carry on, carry on. So I met up with some friends at the edge of the night at a bar. tot vrijdagavond 9 uur Amy's Answer van Ray Heffernan. En Armin Tammega maakt zoals gewoonlijk morgenavond in zijn wekelijkse show Under weer een gloednieuwe plaat voor hoofd bekend. En dat doet hij zoals altijd iedere week even na negenen. Under kun je wekelijks op iedere vrijdagavond horen van 8 tot 10 op Radio 501.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 Maandag stond je in de file wegens een geschaarde vrachtwagen. Dinsdag stond je in de file door herstelwerkzaamheden. Woensdag stond je in de file die er volgens de filemeldingen helemaal niet was. Donderdag stond je in de file voor een afgesloten tunnel. En vrijdag stond je in de moeder aller files. Gaan! Jullie staan allemaal op een kluitje, meiden! Wat een gepruts! Scheids! Scheids! Laat maandag tot en met vrijdag op zaterdag thuis. Ga naar geefkinderenhunspelterug.nl. Dit is een boodschap van Sieren. Varkenscarbonade bij uw supermarkt. Lekker goedkoop, want het varken komt paspoort eerst buiten op weg naar de slacht. Daarom zegt Wakker Dier, bij goedkoop vlees betalen dieren de prijs. Word wakker, kijk op wakkerdier.nl. Is het niet voor een ander, dan is het wel voor jezelf.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 Hoe was jouw week? Laat maandag tot en met vrijdag op zaterdag thuis. Kijk voor tips op geefkinderenhunspelterug.nl Het is nu drie uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. is Radio 501. Donderslag. Donderslag. Donderslag. Op donderdag. Oh, donderslag. hemel. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. donderslag gehoord. En voor als je net inschakelt, je luistert naar donderslag aflevering 184 van 24 oktober 2013. We hebben net in het eerste uur Rob Ricard eh, gesproken over een tip van de sluier. Natuurlijk hoorden we Theo Verriet met zijn blablablog. Ook de Beatles waren weer bij met eh, hun uh, platenkeuzen. Nou ja, hun uitvoering van een, mooi nummer van het album Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. En net vlak voor drie uur hoorde je de plaat voor je hoofd van deze week. Dat is dus allemaal alweer geweest. En wat hebben we nog in dit uur? Dat ga ik jullie vertellen. Straks in dit uur hoor je de donderdisc. En ik heb voor jullie de platenkeuze van Rob Licaar om half bier. En deze week ook weer een nieuwe concertagenda. Blijf lekker bij tot bieruur. En straks na bieruur kun je nog steeds naar Radio 501 blijven luisteren tot 24 uur vannacht. Ik zal meteen weer even met het spoorboekje langskomen. Het Radio 501 spoorboekje. Straks uh, hoogtijd voor Hoogland van 4 tot 6 met Gijs Hoogland. Dan van 6 tot 8 hoor je 2 uur lang Cyril Prumper met zijn reggae-programma High Times. En hij eh, laat ook af en toe wat ska langskomen. Dus blijf erbij tot 8 uur. En van 8 tot 10 hoor je Johnny voor het weekend met Johnny van Horen. En daarna is het hip-hop tijd met GB Style in het programma Geluid uit de Bunker. En dat hoor je dan weer van 10 tot middernacht. Deze informatie is ook allemaal te vinden op onze website www.radio501.nl. En dan moet je even naar programma overzicht. En dan kan je de hele week, het, het hele programmaoverzicht van de hele week kan je daar vinden. Ik startte dit tweede uur van deze donderslag met muziek van Marty Thompson. En dat is getiteld Dancing in the Rain. En misschien vinden jullie dat wel toepasselijk hier tijdens deze herfst 2013. En de donder is, ja, die komt er zo aan. Maar eerst prachtige muziek van Eels. Dit heet Kinda Fuzzy uit 2013 van het album Wonderful Glorious. Hoe diep en diep weet ook alles van muziek, weet je. Maar dat ga je allemaal willen weten, jongen. In my heart there lives a little riddle. I'm always trying to find my way. Everything feels old. veld, die best wel lekkere muziek. is vandaag tot middernacht Metro Gims van Jam Tyer En die is net op single uitgebracht. De donderdisc. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, bah fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible. Mais je veux le dire juste pour la rime. Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect. Après, j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. Parfois tu parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, va bah, faut que la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est plus pour cible, mais je veux dire juste pour la vie me fuiront sûrement comme la peste. Vos interviews m'ont donné trop de mots de tête. La vérité, c'est que je m'auto-déteste. Faut que je préserve tout ce qu'il me reste. Et tous ces gens qui voudraient prendre mon tel, allez leur dire que je suis pas leur modèle. Merci à ceux qui disent me qui en t'aime malgré ta couleur et belle. Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect. Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir moi d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, va bah, faut que la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible. Mais je veux dire juste pour Ne réfléchis plus, me dis stop. Ne réfléchis plus, vas-y. Parti sans mentir, sans me dire qu'est-ce que je vais devenir. Stop. Ne réfléchis plus, me dis stop. Ne réfléchis plus, vas-y. je me tire. Me demande pas pourquoi je suis parti sans mentir. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste Laisse-moi partir moi d'ici Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça va faut que la vie d'artiste Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible Mais je veux dire juste pour la rire Betty Wright. Tonight's the night. Live on stage. Betty Wright. Good evening. And we're so pleased that so many of you could come out and share and all the love and all the happiness we have in store for you. We want you to have a real good time because that's just what we have in mind. Is that all right with you? Now, this is a tune that I composed and it's called that you make me a woman. Now, I never intended recording this song. It was a personal poem. That is until the day that my producer happened to thumb through the pages of my notebook. He came across the words and he said, We gotta do something with these words. It's happening every day and people wanna hear about it, Betty. You see, it's the story of a young girl the very first time. Now, when I finally got a melody, I took it home and I, I played it for my mother. And I gotta tell you a little bit about my mother. You see, I come from one of those pretty large families, and I'm the baby of the family. And you know, you never grow up to your mother at me when I played it for her. She said, uh, I like the music. You know, baby, the melody is really nice, but I know you're not gonna sing that song. But we eased it right on by her. Yes, we did. And it became one of my biggest records, too. So I want you to do this for me, if you will. Crosby en Nash. Het nummer dat heet Puppeteer van hun laatste. My friend. there's nothing oftewel poppenspeler. Het komt van het album Crosby en Nash. Nu gaan we naar Ben's Brother. Het nummer heet Time. A second, a minute, an hour, a day and it's gone. Little by little it fritters away. Try as you may, can never replace it. as you treasure whatever it is, whatever it is, can never be wasted. So if we all turn to dust, better to have loved and lost, cause everything has a cost. So if you're gonna spend time, spend it upon me minute upon me. fall. Somewhere between a love and a lust, I tried my best, I was maladjusted. And I'm not saying that I know it all. Maybe I'm a little more self aware, still get scared, but I've learned to trust it. So when it comes to us, I've weighed up all odds. I bet that this is love. So if you're gonna spend time, spend it upon me. Spend it upon me. Just give me your time. Don't take it from me. so you better morning. internet radio. De platenkeuze van Rob Zo, het is eh, inmiddels half bieren geworden. En dan gaan we altijd eh, naar de fabuleuze platenkeuze. Ik ben weer zeer benieuwd wat eh, dit keer allemaal is geworden. Want we hebben het over Zweden en een Björn en een Jun. En uh, Rob heeft het er al eh, over gehad om eh, even naar tweeën. En nu zit hij weer aan de telefoon. Goedemiddag wederom. Goedemiddag, en ja, de fabuleuze platenkeuze. Wat gaan we straks horen? Ja, ik, ik moet je zeggen, het is gewoon een leuk liedje. Oké. En het is van haar tweede album. Van haar tweede album? Uit 2011. Jij noemde net Björn en Jun. Dat waren de producers. Oké, want je had het over haar album. Door Björn idling en hij is van Peter, Björn en John. Waar ik namelijk aan dacht, is Peter, Björn en John... komt ook het tweede vandaan, maar dat zou dan waarschijnlijk niet geweest zijn. Nee, die hebben het geproduced. Maar de Björn van Peter, Björn en John hebben het, heeft het geproduced. Maar als ik nou zeg dat het ehm, de muziek, zeg maar dan, hè? Ja. Dat is dus pop, indie, electronic, various instruments, violen, synthesizers en tambourines, trompetten, saxofoons en cello's. Oké, dat is die stijl dus. Dus, dus dat zit er allemaal in dan. Oké, dat is... Dus zeg je dat al wat dan? Ja, dat is een mixed eh, stijl, hè? En ze zingt een soprano. Soprano? heeft ze, ja. Heeft dit niks met Young Folks te maken? Jawel, want, eh, want eh, haar debuutalbum heet Youth Novels. Ja, zie je. Pieter Björn en John, Young Folks. Ja, nu, nu hoe heet je, weet je hoe ze heet? Ehm, dat moet ik eventjes, nou, ja. Ja. Um, volgens mij... Ja. Uh, ja? Nee, de, nee. Victorie... Nee, nee. Nee? Nee. Met, het begint met een L. Oh. ik dacht aan Victoria Bergsman. Nee, nee. Le, Wat, wie ga je likken? Likkeli. likkeli. Nou, dat zegt me niet zoveel hoor. Likkeli. Wikili. Wikili. Likili. Oh, Likili. Van, eh, van Wikileaks. Van uh, Liliki. <laughs> oh, Dat, eh. ze, ze, noemt zich Likili en ze, ze heet van geboorte <laughs> heet ze Liliki. <laughs> jongen, jongen, dat klinkt wel heel Zweeds allemaal, hoor. Het wordt een beetje ingewikkeld. Ja, maar het is gewoon Engels, gelukkig. Oké, dus dat kunnen we allemaal verstaan. Ja. Likili. Li dit klinkt ook een beetje Chinees. Li, Lee. Uit Zweden, maar ja. Ja, eh, uit Zweden, ja. Nou, ehm, ja. Wat kun, je er nog meer over, wat, kun, wat kun je er nog meer over vertellen? Uit welk jaar komt het? Wie? Nou, dat eh, lied wat jij gekozen 2011. hebt. 2011. 2011. Dat had je al gezegd? Ja. ja dat schoot even door mijn hoofd heen dan. Want ik was 2011. Oké. Nou, leuk liedje, hè? Ja. Nou. Maar dat weet je nog niet, want je hebt het nog niet gehoord. Nee, maar dat heb je gezegd. Opstarten. Wat heb jij gezegd. Ik ga hem nu starten. Ga jij me aankondigen. En eh, ik ben zeer benieuwd. Eh, ga je gang. Eh, luisteraars, we gaan luisteren naar Legally van de LP Wounded Rhymes met het nummer I Follow Rivers. Oké, we spreken elkaar volgende week. Tot volgende week. Hoi. De platenkeuze van Rob Ricard. van Rob van deze week. Nou ja, ik zou zeggen, eh, Lee, lekker blijven likken aan uh, dit nummer. Maar ik vind die van Triggervinger toch veel en veel mooier. Een mooie uitvoering. En die hoor ik dan ook liever. Maar ja, ieder zijn smaak. Ik, eh, nou ja, ik vond deze platenkeuze voor Rob iets minder. En natuurlijk ken ik dit nummer. Maar ik de naam Licky Lee zei me niet zoveel toen hij dat noemde. We gaan naar Ben Taylor en dat is de zoon van James Taylor en niemand minder als Carly Simon. En die komt uit Amerika vandaan. En het is van zijn laatste album Listening. En ik heb al het nodige eh, van hem gedraaid. En nu dus weer You Could Be Mine. Radio 501. Won't you let your long brown hair down over me? Radio 5 alleen. We zijn tot 4 uur. Nog een uh, eh, 20 minuutjes te gaan ongeveer. En eh, we gaan nu naar Engeland. komen we bij John Allen. Voor de fans van John Allen. Sweet Defeat van zijn laatste album. richting het eind van het programma. Dit is Chris Smither. Het nummer heet Rattlesnake Snake Preacher. En er komt in, uh, op 19 november komt hij in Westwoud. Dus als je erheen wilt, is hier om de hoek. Luister even naar Chris Smither. They call him Joe the Grinder. That may be his name. better call him. Mormon Joe. If you want to make a game with Diamond Joe, come on, talk to me, talk to me. marching through the land. If you ain't got the grace of God, He'll take you where you stand. Diamond Joe, come on, talk to me, talk to me. 24 eh, oktober. Dat wisten jullie natuurlijk al. En dan heb ik weer een nieuwe donderslag muziekagenda. En daarvoor moet je gewoon eventjes eh, pen en papier erbij pakken... voor als je wilt meeschrijven, als je wilt noteren... naar welk optreden je wil. Ik ga nu met de agenda beginnen. Op zondagavond 27 oktober kun je naar de halve finale van de Singer-Songwriter Grote Prijs van Nederland in de Melkweg Amsterdam. Aanvang is half zeven. Op zaterdag 2 november spelen de Veldman Brothers op Blast Blues in Aston. En we blijven even op 2 november, want op deze datum speelt ook de New Cool Collective. En het optreden is in de Vorstin in Hilversum. En dan ook nog een eh, concert voor 2 november. Ik heb er nog eentje. En dat is een concert van de John F. Klaver Band. En die spelen in L'Esprit in Rotterdam. De zalen open om half negen en de aanvang is 10 uur. Op zondagavond 3 november speelt Billy Bragg in de oude zaal van de Melkweg Amsterdam. Aanvang is 7 uur. En Billy Bragg, ja, dit is echt een aanrader. Daar zou ik heen gaan. Eh, hij speelt er heel lang en hij verovert de hele wereld. Eh, Billy Bragg, 3 november. Oude zaal in de Melkweg. Aanvang 7 uur. Op 9 eh, november kun je naar Bas Paardenkoper en de Blue Crew in de Wijenbelt in Zwolle. Aanvang is 9 uur. Op 17 november komt Nick Cave in de Bad Seats naar de Heineken Music Hall. Op donderdag 31 oktober presenteert Steven Schild zijn nieuwe album in de kleine zaal van Paradiso. De zaal is open om half negen en de aanvang is 9 uur. Op 19 november speelt Wolter Trout in Tivoli, Utrecht. De zaal open om half acht en de aanvang is half negen. De IJslandse zangeres Emiliano Torini heeft een nieuw album uitgebracht met de titel Tuka. En hier hoort natuurlijk ook een tour bij. Op 2 november speelt Emiliana Torini in de Maasilo in Rotterdam. En op woensdag 6 november in Paradiso, Amsterdam.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 Op 23 november in de Woods in Lagevuurse. Op 24 november in Paradiso Amsterdam. En op 25 november in Muziekgebouw in Eindhoven. Op 24 november komt Status Quo naar de Brabanthallen in de Bos. De aanvang is kwart voor acht.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 Het is voor de laatste plaat van deze donderslag. En die is van John Mail van zijn album Taf uit uh, eh, 2009. En die heet How Far Done. Dit is Radio 501. They say leave you alone. You find your own level. And all that I can do. Gotta deal with your own devil. But I watch you slowly sinking lower and lower before you're out I've got to know. How far down? Is the bottom stealing from your friends, lying to your brother, denying your own children, robbing your sweet mother. They say till you hit the bottom, there ain't no way to rise up. Sometimes I'm so afraid it's too late for you to wise up. Yeah. Rogie, bedankt. Rogie, bedankt. Yeah. Opgelucht? Hé? Opgelucht? Ja. Het zit er weer op hoor. Jawel, het is weer bijna bokbieruur hier in Studio 11. ja, en ik noem het nog steeds bokbieruur, want we zitten nog steeds in de herfst. En in de herfst is het bokbiertijd. En uh, Rob Ricard die is al aardig aan het bokbieren bezig om te testen welke het lekkerst eh, smaakt. Dus we noemen het deze keer ook nog bokbieruur. We gaan er bijna mee stoppen en dan gaan we deze donderslag 183 eh, ook weer ritueel bijzetten in de eregalerij van de Oude Glorie. En dat gebeurt om bieruur tijdens de overschakelen naar Studio de Bierkaai. En daar vandaan hoor je de rest van de Radio 5 Lijn de Donderdag tot spookuur. <laughs> Je kunt me weer e-mailen eh, dan stuur je ervoor een e-mail naar rogier.radio501.nl. En dat kan allemaal 7 keer 24 uur. En dat betekent de hele week lang kun je mij dus e-mailen rogier.radio501.nl.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 En ik ben ook op Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD501. Ga daar dan ook even heen en doe mij een lol. Eh, tik dan eventjes op RVD501 en word Facebook eh, vriend of volg mij op Twitter. Je kunt deze uitzending eh, en ook alle andere uitzendingen van Radio 501 terugluisteren op uh, www.radio 501. Ook download is ook mogelijk. Gewoon via uitzendingen gemist op www.radio501.nl. Ik bedank dank mijn redactieteam meer eh, voor de fijne medewerking aan deze donderslag van 24 oktober 2013. En ook Rob en Theo Verriet bedankt. En Theo, veel succes eh, met, eh, ja, met het dopje van, ja, van je iPhone of was het nou toch je boot? En ook de luisteraars op het eh, werk en onderweg, rijdend of in de file, ook allemaal vandaag weer eh, bedankt voor het luisteren. Na de piepjes schakelen we over naar Gijs Hoogland. En hij heeft weer eh, heel veel mooie platen bij zich. En hij zit nu klaar in Studio de Bierkaai tot we gaan overschakelen. En dat gaat zo gebeuren, dus blijf er even bij. Ik ben de zaterdag, aanstaande zaterdag van 12 tot 2 met lounge tijd. En ik heb weer veel mooie muziek klaarstaan. En natuurlijk volgende week week ben ik er weer. Eh, donderdag is dat dan met donderslag. Op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. Veel plezier met Hoogtijd voor Hoogland. Tot de volgende keer. Hoi Rogier, Karianne hier. Bedankt. Donderslag op donderdag. Bij heldere hemel. Donderslag. And was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> Ze biedt de helft. <laughs> mijn mensen wel denken.